over de media en de rechterlijke macht. Zo moet de media veranderen. De oppositie in Ecuador zegt dat de democratie wordt uitgehold en vreest voor censuur in de media. Het weer, eerst nog wat sluierbewolking, daarna overal zonnig en warm, ongeveer 25 graden. In de middag kans op een onweersbui. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan van de ANB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en Winschoten en de A15 Gorkum-Nijmegen tussen de knooppunten Deil en Valburg.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 Maar Al-Qaeda ontkent elke betrokkenheid. Door de omslag vorige week kwamen 17 mensen om het leven. In Dordrecht zijn twee mannen en een vrouw vannacht gewond geraakt bij een brand in hun huis. Twee van hen konden zelf naar buiten komen, de andere moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is er slecht aan toe. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. De huizen van de buren liepen alleen rookschade op. In Tunis is de avondklok voorbij. De interimregering stelde die gisteren in om een eind te maken aan de protesten in de Tunesische hoofdstad. Betogers eisen het vertrek van de interimregering die aantrad na het vertrek van president Ben Ali. De demonstranten zijn bang dat de overgangsregering niet van plan is om op korte termijn democratische hervormingen door te voeren. Bij een steekpartij in Almere is gisteravond een dode gevallen. De politie kreeg rond 9 uur een melding van een burenruzie. In een huis vond de politie een gewonde man en vrouw. Een van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. De politie heeft een verdachte van de steekpartij opgepakt. De World Press Foto 2010 is gisteravond uitgereikt aan de Zuid-Afrikaanse fotograaf Jodie Bieber. Zij won met het portret van een 18-jarige Afghaanse vrouw die door haar man was verminkt omdat ze bij hem was weggelopen. Bieber kreeg 10.000 euro en een nieuwe camera. En in de Italiaanse voetbalcompetitie is AC Milan voor het eerst in zeven jaar kampioen geworden. De club speelde met 0-0 gelijk tegen AS Roma en sleepte daarmee de 18e landstitel in de wacht. Bij Milan spelen de